uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een aanrijding op de A270 bij Nune in Brabant... heeft het leven gekost aan een politieagent. De man van 28 stond samen met een vrouwelijke collega... bij hun politieauto toen ze werden aangereden door een andere auto. Onderzocht wordt nog waarom ze waren uitgestapt. Vannacht is er een einde gekomen aan de zomertijd en is de klok een uur teruggezet. Er is al jaren discussie over het verzetten van de klok. Vanaf volgend jaar mogen de lidstaten van de EU zelf bepalen welke tijd ze gebruiken... als die maar niet meer wordt verzet. De lidstaten vinden het geen goed idee als elk land een andere tijd heeft... maar zijn het nog altijd niet eens over welke tijd ze dan aanhouden. Het VN-verdrag waarin kernwapens worden verboden treedt over 90 dagen in werking. Daarvoor was de goedkeuring nodig van 50 landen. Honduras was gisteren het 50ste land dat het verdrag ratificeerde. Het verdrag geldt alleen voor landen die het hebben ondertekend. Nederland deed dat niet, net zo min als de kerngrootmachten Rusland, de Verenigde Staten en China. Topman Lee Kun-hee van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung is overleden. In 1987 kreeg hij de leiding over het bedrijf. En onder zijn leiding groeide Samsung uit tot een van de werelds grootste producenten... van onder meer smartphones en televisies. Na een veroordeling voor belastingontduiking stopte hij een tijdje, maar hij kwam weer terug. De laatste jaren had hij gezondheidsproblemen en nam zijn zoon het over. Lee Kun-hee was 78 jaar. Het weer bewolkt en vooral in de ochtend buien. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog... maar er blijft aan zee nog een bui mogelijk.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 Komt omdat de A10 West dit weekend dicht is tussen Amsterdam Sloterdijk en de Koentunnel. Dat levert ook meer verkeer op op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam Slotermeer en Buitenveldert staat een file van 6 kilometer en is de vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else. my friend so quietly. Who he think he is? Look at what you did to me. City shoes, I'm even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. the way that you know what I thought I knew.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 Swear for a while I was there on my phone just to see your name. But now that it's there, I don't really know what to say. I know you, you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it.